Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft foto's vrijgegeven van relschoppers bij het Turkse consulaat eerder deze maand. Het gaat om zes mensen die worden verdacht van openlijke geweldpleging. Op 11 maart liep een demonstratie van Turkse Nederlanders uit de hand... toen een Turkse minister die in Rotterdam campagne kwam voeren werd weggestuurd. Bij de rellen werden 18 betogers opgepakt, maar zes verdachten zijn nog op vrije voeten. Door hun foto's te publiceren hoopt de politie tips te krijgen. President Trump heeft hard uitgehaald naar een groep van 28 conservatieve republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die stemden vorige week tegen de zorgwet van Trump, waardoor hij Obamacare niet kan afschaffen. Trump eist in een bericht op Twitter dat de groep zich weer aansluit bij de rest van de publikeinen. Anders zal hij ze volgend jaar bij tussentijdse verkiezingen keihard bestrijden. Een van de conservatieve republikeinen zegt in een reactie dat zulke pesterijen op de basisschool misschien werken, maar niet in de politiek. Turkije en Amerika zijn het nog niet eens over een gezamenlijke aanpak van terreurbeweging IS. Dat zei de Amerikaanse minister Tillerson na overleg in Ankara. Amerika heeft de hulp van Turkije nodig om IS te kunnen verdrijven uit de Syrische stad Raqqa. Maar Turkije vindt het onaanvaardbaar dat de Amerikanen in Syrië samenwerken met Koerdische milities. De voormalige luchtmachtbasis Twente is sinds vandaag een burgervliegveld met de naam Twente Airport ministerie van Defensie heeft het gezag overgedragen aan de provincie Overijssel. Het vliegveld kan worden gebruikt voor zakelijke en recreatieve vluchten. Ook wordt het een testlocatie voor drones. Commerciële lijnvluchten komen er voorlopig niet, omdat daartegen veel weerstand bestaat. Daardoor zijn er twijfels of Twente Airport wel rendabel zal zijn. De provincie hoopt met het vliegveld bedrijven te lokken, waardoor de werkgelegenheid in de regio toeneemt.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 A strange horen hem op de achtergrond al eh, zich helemaal aan het inzingen. Dat is Ruud, die is bezig. En eh, wij zijn begonnen met eh, deze Alternative FM. Zonder Thomas de Jong voorafgaand aan dit programma. Want normaal gesproken zit hij er altijd, maar nu even niet. vijf over acht, de Prophet van Alaska uit Volendam. Daar begonnen we dus mee. Tegenwoordig bestaat de band uit eh, slechts drie mensen. En worden ze aangevuld door uh, ja, wat sessiemuzikanten. En een daarvan is eh, Frank Bonds broer Paul. Die straks ook nog te horen is in, in dit programma. Maar dan met zijn eigen band Dandelion. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want we hebben sowieso natuurlijk ook de muziek van Ruud hier in de studio. Niet zo lang geleden heeft hij eh, zijn album gepresenteerd. Vorige maand was dat eh, in eh, De Melkweg met Erasing Mountains. daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. en ja, Ruud speelt echt letterlijk een thuiswedstrijd. Want hij komt uit Zandvoort, dus dat is lekker makkelijk. dat gaan we straks allemaal dus doen. Nu weer muziek. dit is een dame uit Rotterdam. Zij luistert officieel naar de naam Julia Reinhold. Maar ze is beter bekend in Rotterdam met de naam Lenya. En zij heeft een album uitgebracht. Het eh, album is ook nog niet zo lang uit. Uh, eh, 11 maart, eh, rond die periode, is die uitgebracht. Dus begin, nou ja, begin deze maand. Een beetje een goede begin van de maand maart. En een van de nummers die erop staat, dat is het laatste nummer van The Hedge, is Ocean. ocean, a deep blue flood with trouble in its light, for miles open wide. Makes me dizzy. You take my hand and slowly pull me down. The surface rising high when This haze is salty, the small life roaming in the pale up the steep glowing peaks. Slowly we find in a silver passage of our sunken soul. are the other two. My head's up The White Dove Sneezed was dat van het eh, album Veggie Patch in the Desert van Elena May. Daarvoor hoorde je Lenya met Ocean. En dat komt van een eh, album wat eh, eerder deze maand is verschenen. Namelijk The Hedge. En zij komt uit Rotterdam. Ik kijk even naar achteren naar Marcus. Die knikt. Kijk ik ook even naar Ruud. Die knikt ook. Nou, dan eh, ga ik hem even introduceren. Want ja, eh, de meeste mensen... Eh, dat, ja, als je een goede muziekkenner bent... dan weet je ook wie Ruud Houweling is. En zeker als het gaat om zijn verleden. Cloud Machine was dat. In 2015 is dat opgeheven, geloof ik. Sterker nog, 29 december 2014. Nog een jaartje eerder. Ik ja, ben, eh, nou, een paar dagen. Een paar dagen. <laughs> zo, eh, zo zit het dus. Ehm, wat, eh, ja, wat dat betreft is Cloud Machine weer ook geen onbekende voor CFM. Want Ruud is bij onze voorgangers geweest. Bij Wilco en Martijn. Bij Breed. Daar is hij geweest. en, maar dan praten we toch wel ruim over zes, zes jaar terug. Zes, zeven jaar minstens, denk nou, ik. ik herinner me zelfs 2003. Ja, bedoel ik nog, nog langer terug. Dus ja, ja, nou, ik weet niet eh, of ik al mag praten, hè? Maar, nee, maar goed, maar dat, eh, dat, eh, dat, dat, was, dat was toen. In, inderdaad, dat, dan praten we, want wij waren al sinds 2008 al bezig, dus dat kan allemaal niet. goed, maar dat is het verhaal van Cloud Machine. Maar nu heb je dus een album uitgebracht vorige maand. Ik meen dat het rond de 13, februari... Ja, officieel de 17e, maar mhm. de 13e hebben we de release gedaan in... In de Melkweg. In de Melkweg, oké. dus dat eh, was, uh, dat was eh, de, de officiële aftrap van Erasing Mountains. Ja. Ehm, er was ook nog een aardig voorvalletje een paar weken terug. Ik zit dan op mijn bak koffie om 9 uur s oh ochtends. En wie zie ik dan met een rode Dirk eh, jas eh, of een tas voorbij lopen? Dat is Ruud. En eh, ja, want ik heb ook iets erbij gepakt. want dat ging, wat, wat in die tas zat, daar zat een stukje in van Menno Pot. van, oh van de Volkskrant. ja, dat was die dag. zeg. Ja. Ik was ook echt naar de Bruna gelopen om de Volkskrant te kopen. Ja, nou ja, goed. dat, dat, dat, dat, dat geeft eigenlijk weer meer aan, aan van wat het album behelst eigenlijk. Hè? Het, is een, eh, het is een beetje folk van de lage landen. Zo, ja. Eh, zo omschrijf je het ook. Ja, ehm, ik dacht... Ehm, eh, en dat komt omdat ik voor een serie voor de NTR een, de muziek heb gemaakt. Mhm. die serie heette De Gouden Eeuw. En ehm, daar, die ging ook over de Gouden Eeuw. Mhm. maar ze wilden daar muziek bij die van nu was, maar wel klonk alsof het... Weet je wel, dat er iets van die tijd toch in doorklonk. En, eh, en ja, toen ben ik een beetje in oude muziek gedoken. Toen dacht ik, hé, hey, wij hebben eigenlijk helemaal geen folktraditie... zoals we die in de landen om ons heen wel hebben. Hè? Mhm, zoals in mhm, Ierland en mhm. Zweden en... Eh, eh, Schotland en in de Balkan heb je een heel eigen geluid. En in, in Frankrijk hebben ze ook een eigen geluid met die accordeons. En, en verder naar Spanje natuurlijk ook. Maar wij hebben niet echt een eigen Nederlands geluid. Nee. En ik vermoed dat dat komt doordat Calvijn eh, op een bepaald moment eh, belangrijk werd. En iedereen op de een moest zingen in de, in de kerk tegelijk. En alle seks ging een beetje uit de muziek. <laughs> en alle leven. En, ehm, ehm, maar, maar het was er wel. Het was er wel. En ik, ik heb geprobeerd op die op Racing Mountains, op een plaats om, om een geluid te creëren wat... Um, nou ja, waarop het lijkt alsof we wel een eh, levende traditie hebben. Waardoor ik, waarop, het is natuurlijk mijn eigen particuliere interpretatie. Geeft niks. Maar, eh, maar hoe Nederlandse muziek zou kunnen klinken als we die wel zouden hebben, een die levende traditie. Nou ja, er zijn eh, wel heel duidelijke elementen erin terug te horen. of je nou, ja, voor mij de bekendere werk, zoals Nightfalls on the Town ehm, daar komen we straks nog op. Eh, maar ook bijvoorbeeld eh, met uh, Erasing Mountain zelf. Ik weet niet of die toevallig op het lijstje staat om zo dadelijk... ik hem speel, ik hem. dan, dan zou ik zeggen, dan wil ik hem graag horen natuurlijk. Want daar, daar zag ik ook een beetje, een beetje de link die ik had met 30 jaar terug. Met, de, de, met de Nits, met de Dutch Mountains. Oh, ja. daar zat dan toch iets in waarvan ik denk, hé, hey, daar, er zit een kleine verbinding daarin. Nummers zijn wel totaal verschillend, maar de, de, inslag is wel een beetje het, eh, hetzelfde. Dus de basis en het vertrekpunt. Ja, vertrekpunt dat is hetzelfde. Het ritme denk ik, wat heel nadrukkelijk is. Ehm, nu is het wel zo dat... Ehm, ik zit hier natuurlijk nu in mijn eentje. Ja. Met alleen maar een gitaar en mijn stem. En eh, op de plaat is het veel rijker gearrangeerd. Dus ik kan niet al die kleuren oproepen nu. Nee, nee dat, dat niet. Maar misschien klinkt hij intiemer als je hem eh, zo dadelijk gaat spelen. Ja, ruig als ik hem alleen speel, ben ik bang. Maar ik speel hem niet dan nu meteen, want ik nee. heb nu mijn capo erop zitten. En dan moet ik altijd een beetje voor tunen. Daarom. Dus laat uh, eerst datgene wat je nu in je hoofd hebt zitten. Ja, jij liet de naam nou Cloud Machine vallen. Ik denk ik doe eerst een, een Cloud Machine liedje dat Ghostwind heet. En dat heeft ook wel een duidelijke link met de zee. En dat gaat eigenlijk over Ehm, je oude angsten loslaten, waardoor je weer verder kunt. Dat vind ik eh, een mooie, toepasselijke eh, nummer wat op mijn betrekking heeft. Maar oh. laat maar horen. dismal day when the clouds hang low. They had your way to chill your bones in a bitter haze, wild gusts of cold on the chase for things you've lost have such weight who keep you safe from harm till it goes away. murkiness where ships once sailed to an unknown place, the promised land where you embraced the one that left should have stayed. Found the words, couldn't say who'll keep you safe from harm. Until it goes away. wij altijd. Hè, als, eh, als er, eh, <laughs> ja, dat doen we altijd. <laughs> een klein applaus. Bescheiden applaus. Ehm, ja, dat was dus een nummer van, eh, van de Cloud Machine periode. Ja. periode. Van, de voorlaatste, van, de, ja, van de laatste plaat van Cloud Machine was dat. Dat moet dan zo rond 2013, 2014 geweest zijn, denk ik. Ja, nou, toen waren wij ook flink aan de weg aan het timmeren met dit programma. Dus, dus ja, ehm, dan zou ik uh, willen vragen welk uh, eh, nummer had je... is dan wat jij graag ja, nou, wilde. Was Racing Mountains. Ja, ik vind hem... Ik, ja, ik, de, de, de, de <laughs> uithalen op, eh, op dat nummer, dat, dat, dat, dat vind ik geweldig. Ik hoop dat ik het gevoel bij ja, je ja, vast wel. dat was hem. het eh, eerste blokje van twee zit er even op. Eh, we geven Ruud even eh, een kleine adempauze, want ja, dat, dat is wel even nodig. En dan gaan wij nog even weer een, een, paar dingen wegdraaien uit onze, ja, uit, uit, onze eigen machine. Um, electro is een van die dingen die, die een rol spelen. Ehm, want ja, ik heb iets met electro. En zeker de laatste tijd komen er toch dan heb ik het eh, over de laatste drie kwart jaar komen er heel veel leuke dingen op dat eh, gebied uit. En een van die ehm, dingen is Jo Marches. En zij komt uit eh, Utrecht. Tenminste, de band komt uit Utrecht. maar Johanneke Kranendonk, de drijvende kracht achter Jo Marches... is ook iemand die, daar vandaan komt. En studeert aan de Herman Brood Academie. Dat, dat is toch ja, eigenlijk een beetje dat zijn een beetje de muzikale ondernemers. Bijvoorbeeld uh, Emiel Landman komt daar ook eh, vandaan. En eh, dat weten we allemaal, want hij is al een paar keer bij de Wereld Draait Door geweest. Nou, laten we zeggen, dit was het nummer waar het eigenlijk mee begon. The Night van Joe Marches. worth it. Ja, dat was eh, Yellow Grass met eh, Through the Noise. En daarvoor hoorde Joe Marches van de EP Silver and Gold. Kijk nou, kijk nou, het is toch niet te geloven, hè? <laughs> Ik denk, buurman, het is toch... Eh, ja hoor, het is dus de ex-collega van ons hier. En de heer Keur komt ook even binnen. Maar goed, dat, dat verhaal dat gaan we zo direct wel van, van Ruud horen hoe dat zit. Want <laughs> <laughs> ja, dat is typisch, dat is typisch weer. Maar goed, eh, dat eh, was een blokje van twee. Ehm, ook niet zo lang geleden heeft uh, Rogier Pelgrim een, een album uitgebracht. Ja, wat, wat, ik, wat ik ga draaien, dat is al wat, wat ruimer bekend. Want dat heeft hij al, al ruim van tevoren heeft hij dat uitgebracht. Eh, Rogier die heeft, eh, was een van de eerste mensen die meedeed in eh, de beste singer-songwriter van Nederland. En daarna deed hij mee in de Grote Prijs voor Nederland. En dan komt het. Daarvan heb ik ooit gezegd van joh, doe eens mee. Maar hij had daar zijn twijfels over. Maar wie won uiteindelijk bij de singer-songwriters in 2012 de Grote Prijs voor Nederland? Ja hoor, Rogier Pelgrim. Zo zat het. Het laatste werkje dat hij ook met crowdfunding bij elkaar heeft gehaald... is Birds and Busy People. Dat is het laatste album wat hij gemaakt heeft. En natuurlijk dat nummer wat eh, heel bekend is. En eigenlijk moet je hier niets eh, door wat de media ons eh, brengt op de mouwen laten spelden. En eigenlijk is het ook van armoede wat het nieuws allemaal betreft. En dat is hij samengevat in een nummer. Stranger Than The News van Rogier Pelgrim. too. Like adult entertainment, Katy Perry, James Blunt, they're the lucky few, and all the kids are singing. Oh. Presidents and prostitutes, Game of Thrones, it's really true. Just saw season five. Battery is running low, internet is getting slow. It's a heavy life. Celebrity is losing weight, radicals are filled with hate. Do they have to write?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 En dan is het op een gegeven <laughs> moment ook zo van... Die hond die blijft maar gaan wat dat betreft. Sorry Rogier, ik heb hem even af moeten breken. Want er kwam nog iets. dat was dus van het album Birds and Busy People. Nou ja, dat, dat ben ik eigenlijk af en toe ook nog wel eens. Ik fladder ook van het ene moment naar het andere moment. Ik ga weer even naar, het, naar de andere kant van ja, van de microfoons en van de tafel, daar zit, uh, zit Ruud. En eh, nou, ik, ik, ik, geloof dat eh, je buurman die gaat, gaat je geloof ik op de gevoelige platen vast. Ja, jullie ex-DJ Edwin Keur. Ja, ja. Die toevallig naast mij was. Ja, hij had, we hadden op een vrijdagavond... DJ Lambda. <laughs> <laughs> ja. Hoe zat het ook alweer, Ja, dat vrijdagavond had jij toch nog wel eens eh, wat. Ja, eh, pak maar even een, eh, even een microfoon, hoor. de uh, zo beroerd is dat ook weer. Het gaat niet om mij, hè? Nee, nee, nee. nee ik nee, ben nee, hier helemaal niet. Uit. Nee, oké. maar goed, dat maakt niet uit. Je wel een goede radiostem. Nou, dat heeft hij al jaren gehad. Dus, ik, ik, ik, hoor er niks van, want ik heb geen <laughs> koptelefoon. nee. Maar vrijdagavond had jij, wel, had jij toch wat? Ja, zeker. Hier. dus in die watertoren nog? In de watertoren en in het dorp heb ik het ook nog een gedaan. Ja, ja. Maar hier, hier heb ik eigenlijk nooit programma gemaakt. Nee, oké. maar dat maakt niet uit. te lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Oké, <laughs> nou, ik... Eh, ga, ga je weer... Met, eh, met Ruud. Ja, dat, dat, gaan we nu doen. Eh, want Ruud is hier natuurlijk vanwege het album Erasing Mountains... wat hij vorige maand heeft gepresenteerd in de Melkweg. twee nummers hebben we al gehad. Mm. Eén was van... Dat was Ghostwind. Ja, die, die is wel een beetje van mij eh, wel van toepassing eerlijk gezegd. In 2012... Eh, we gaan het er zo over hebben, goed? Dat is goed. Eh, dat is zo. Oké, ja, dan, want anders maak ik weer een zijsprong. En Erasing Mountains hebben we ook gehad. welke twee nummers ga je nou, nu... Ik dacht nu aan, ehm, aan Motherland. Dat is eigenlijk het sleutelnummer van de, van de plaat. Omdat het ehm, ehm, dat zeg maar, dat is heel goed te horen. Ja. <laughs> <laughs> ja. het sleutelnummer, omdat het moederland heet. En, en zeg maar dat terugkoppelt naar die, eh, het idee van die, van die folktraditie waar ik het eerder over had. Ja. <clears throat> En ehm, eh, ik noem het ook expres moederland, omdat het me over de vruchtbare aarde gaat. En, en, en zeker niet een patriotistisch tintje moet hebben. Ehm, en het gaat ook echt over het land en het water en niet over de mensen erop. Heel fijn. Maar tucked underneath patchwork acres and small towns sticking out yes, <laughs> yes. Oh, eh, dat was eh, de Motherland. Ja, het, eh, ik word ook inderdaad in dat liedje als het ware meegezogen. om, om te weten waar je vandaan komt. En dat je ook best daar even bij stil mag staan. Is, en op de plaat zelf is het heel rijk gearrangeerd met, met koperblazers en, en viool en een klarinet en contrabas en percussie. En dan die melodie die ik nu na na nade, die wordt dan door die instrumenten gespeeld. En ja is eh, veel mooier dan mijn stem natuurlijk. <laughs> Uiteraard, uiteraard. Maar eh, eh, hoewel dit liedje natuurlijk zeker als je het zo brengt... toch ook weer wat kleiner en intiemer weer maakt. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Dat vind ik ook leuk hoor. Ja, daarom. het volgende nummer, Ruud. Ja, dat is een beetje een trage. Traag. Daar ik gewoon even zin in. Die heet Before I'm Leaving. Dat is het laatste liedje van de plaat. En dat gaat eigenlijk over... Ehm, accepteren dat dingen voorbij gaan. En dat juist omarmen en niet willen vasthouden eraan. En... Doet mij denken trouwens aan ook iemand die jij kent in dit dorp. Eh, Marco Temes. Die moet jij kennen. Ehm, de, die, de, schrijver. De schrijver en dichter. Eh, die zegt eh, wel, mensen hebben elkaar niet, maar hoogstens elkaar lief. Juist. Dat denk ik dat daar ook wel een beetje dat van toepassing is, denk ik. Toch? Ja, en het aardige van, tenminste vind ik dan aardig, hè, is dat het laatste, de laatste regel van, van dit liedje is eh, Say Yes to Everything. Dus, en dat is ook het eerste liedje van de plaat. En dat is een, een instrumentaal stuk. Dus het, is een beetje de loop, het maakt een soort loop van, de, eh, van het album. Ah, oké, oké. Oh, moet hem wel. Maakt niet uit, ik niet uit. Ik, hoor, ik hoorde de bassen niet zo goed waar ik zit. Oké, okay, niet uit. Wacht hoor. Ja. En okay. pas op de koptelefoon is heel hard, dus dat is een ah. beetje een... Ik eh, kon de tuning even niet goed plaatsen. <laughs> Oké. Goodbye, old friend. Hope I will see you again. someplace, sometime. You know how it is when feels like the day never ends until you find times are same. Take another look before you're leaving. We don't get to keep anything. like names in the sand always wash away. We must go. So goodbye, old friend. Maybe for now we'll pretend we don't know. time uh, was eh, het eh, tweede gedeelte van het blokje van twee. We gaan straks om negen uur, of na negen in ieder geval, weer verder. Dank je voor, voor het moment. Dank je wel. Oké. Ehm, weer even terug naar het lijstje wat, wat, we, wat ik tenminste heb opgesteld. Dit is Nederlandstalig en is ook wel heel erg leuk. Want uh, Sophie Platenkamp heeft aardig wat projecten gedaan. En dit is haar nieuwste project met een aantal muzikanten heeft ze Veline eh, opgericht. En dit is het eerste nummer, rode lippen. Rijden, rijden heet het. maar rechtdoor. Steeds maar Eh, gewoon eh, flink een bakkie tijd over. Dus eh, dat... <laughs> Ja, ik ga niet die, die microfoon hier nu openzetten en weet ik allemaal wat. Dat, <laughs> dat gaan we niet doen. Maar ja, nee, het is, het, is, nou ja, het is een beetje ons kind, onze zo, weet je, hier <laughs> op dit moment eerlijk gezegd. Ja, dat is nou wel het eh, grappige als je op een gegeven moment eens een keer ook weer eh, iemand uit het dorp eh, hebt die, die gewoon ook heel goed muziek kan maken. En bereid is om eventjes twee uur, ja, in twee uur durend programma zes nummers te gaan spelen. Die andere, ja, die... Oké, die, heeft, die heeft dan hier een verleden liggen met, met, <laughs> met wat radioprogramma's. Dus eh, eh, nog steeds nog wat, of niet? Nou ja, de, de website doet ik Oh e- ja, natuurlijk. Ik, pak even dat ding erbij. Ja, nee, want eh, wij, wij hadden ook nog een aardig gesprek. Van, ik zou wel eens wat, wat stukjes kunnen schrijven. Ja, ik zal dat nog even... Ik heb dat verder nog met iemand anders besproken. Maar dat, ik, ik vind dat het nodig is om unieke content te hebben op de website. Unieke content, ja. En ik denk dat jij er wel een, een goed persoon voor bent om dat te schrijven. nee, Joost Roelie hier. Ja, ja. <laughs> ja, Jaap schrijft goede stukjes. Heb je wel eens wat dingen geschreven? Ja, ja, ik. Eh, gelezen, ja. ja. Ja, een van, eh, nou ja, goed, ik heb eh, ook het, het album van Ruud heb ik ook oh, ja, min of meer een beetje doorheen zitten luisteren. En eh, ja, ik kan me alleen maar aansluiten met wat vriend uh, eh, Menon daarover eh, gezegd heb. dit is ook een dame die van de week iets uitgebracht heeft. Dat is haar laatste album, het debuutalbum van Lakshmi.